The writing on the wall, come read it, come see what it says. night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Don't forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. trade your love or any other thing. I'm gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't no angel in Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. twisted a billion down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen, better roll your airplane down. Everybody going and I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God take pity on you. geleden was ik in mijn favoriete platenzaak... en dan zag ik een cd te liggen, Modern Times van Bob Dylan. En toen dacht ik bij mezelf, die heb ik toch al. Maar later bleek dat ik in de war was met de film van eh, Charlie Chaplin... want die heeft dus ooit de film uitgebracht, Modern Times. Thunder on the Mountain, een van de nummers die terug te vinden is... op die cd van Bob Dylan, die ook door hem geschreven is. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is al heel erg oud hoor, ergens uit de jaren 80. Toen officieel nog op een LP. Ik heb hem zelf op CD gezet. De LP Legend van Kayak. Dit is Seagull. Water and beyond my Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. Tasting the salt and the wind cries your name. sharp so cold makes me huisen en het tikken van de LP hoorde nu nog op de achtergrond. Hè? En dit is... Jewel van haar cd Boundary Country So Long Blues. En dit liedje draai ik eigenlijk veel te laat, hè? want hier staat op February Song, maar we zijn al veel verder in het jaar. Alhoewel, de lente wil het ook nog niet zijn, hè? zomer al helemaal niet. Dit is Josh Groban. Where is lost in a February song. Tell him it won't be long till he opens his eyes. Opens his eyes. Where is that sin? I Where's that old friend gone? Lost in a February song.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 En hij is nu met pensioen en hij heeft dus ooit gezegd van... het is eigenlijk toch wel heel fijn hoor. Je bent niet meer verplicht om met muziek bezig te zijn. En dan gaat het allemaal net een klein stukje makkelijker. Op een gegeven moment zat hij op Hives een beetje te, te neuzen, zei hij zelf. En op YouTube. En daar kwam hij een naam tegen, Roland Verstappen. En toen dacht dachten bij zichzelf van... die man heeft een mooie stem, daar wil ik wel eens wat meer mee gaan werken. Hij heeft eh, contact opgenomen met deze Roland Verstappen en zie daar. Samen muziek geschreven en samen een cd opgenomen. Noemt de cd Bravo Cana. Uitgebracht in het begin van dit jaar. de vitrage als op wil staan. De vogel stort op keuken aan. Ze trekt uit pure groeien haar beste kleren aan. Zo'n dag bij haar ken niet maar stuk. dag aan de rand van het geluk. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En de dag mee te beginnen. Ze is altijd wijn. Een glimlach op je netvlies wil je maar niet kwijt. Je denkt daar hoe ze lang lekker mee je Maar soms reageert ze zo banaal. En dan krijg ik weer een kilometer mijn smaal. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed mijn dag mee te beginnen. Het is altijd goed. ze op een streep staat. De souplesse van haar lip als ze met je praat. En de indruk die ze steeds op zachter laat. De hele wereld is op mij jaloers. En een leven zonder haar is zo platvloers. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd zie je maar waar samenwerking tot kan leiden, hè? Dit is de voorman van de Eagles, oftewel Dan Henley. Is begonnen aan een solo-project een aantal jaren geleden... toen de Eagles eigenlijk een beetje uit elkaar vielen. Dit is een van zijn laatst verschenen nummers, Sunset Grill. zei dan net al, Don Henley Voorman van de Eagles. En eh, ik heb pas geleden een cd mogen ontvangen van iemand. En dat heette met andere woorden, de top 2000 met andere woorden. Allemaal bekende liedjes die opnieuw geschreven zijn. Onder andere dit. May, zo heet het origineel. Ooit gezongen door Rod Stewart, ooit geschreven door uh, Rod Stewart. En nu door eh, niemand minder dan Ferry van Leeuwen en Martin van der Starre uitgevoerd. The Power. Don Henley en Elton John samen. ever since you put me down. Standing on shaky ground. Ever since you put me down. Elton John en Don Henley. Afkomstig van een cd die gewoon heet Elton John Duets. En daar staat hij dus op met eh, heel veel van zijn, eh, van zijn grote vrienden. Ik heb u er vorige week ook al iets van laten horen. Ik wil u nog één nummer laten horen. Go on and on. Dit is die Elton John met Gladys Knight. Dus nog. Uh, Gladys Knight van Gladys Knight en de Pips. Nu dus samen met eh, Elton John. En dat is de titel van dat liedje. Wat terug te vinden is op de cd van die Elton John duets. En zo verdwijnen ze heel langzaam uit uw luidsprekers. Ik heb een cd van eh, Bluff Oktober en eh, ik draai daar regelmatig toch wel eh, alle nummers van. Maar nu kwam ik toch weer een nummer tegen en toen dacht ik bij mezelf van ja, het is een prachtig liedje. Maar je moet eigenlijk toch ook wel hondenliefhebber zijn om dit helemaal te kunnen begrijpen. Let u maar eens op de tekst van Labrador. Op de dag dat de hond ging viel opeens de eerste sneeuw. De lucht was koud en grijs als lood. En de meeuwen en de kraaien schreeuwden zachtjes dat het beter was. Dan steeds maar weer te vechten tegen alles wat maar zeer blijft doen en ik dacht alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij... aangekomen Met een spade in mijn hand Stond ik doodstil bij de boom Die zich hoog over de rand boog En ik keek zo in de diepte Waar de labrador zou slapen Er is niets meer dat nog zeer kan ik denk alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij... over de grond. Ik heb urenlang gekeken, maar ik zag niets dat de hond ooit bij me terug zou kunnen brengen. En jouw liefde evenmin. Er is niets meer dat nog zeer kan doen. En ik denk alleen maar aan toe. Die keer dat jij en ik en de laan door gingen Labrador samen aan het strand wandelen. Als u nu zegt van eh, ik zou ook eens een keer een eh, verzoekplaat eh, aan willen vragen... of ik wil wel eens een keer een programma samenstellen van muziekcarrière, dat kan hoor. Ga gewoon naar www.countrytrack.nl. Daar vindt u ook een balkje muziekcarrière. En u kunt uw eigen programma helemaal samenstellen. Of schrijf of bel gewoon naar uw eigen favoriete omroep. Dit is John Mayer als laatste plaat Heartbreak Warfare. lightning strike inside my chest to keep.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 Een paar honderd demonstranten met Turkse en Palestijnse vlaggen stonden op het buitenhof bij de Israëlische ambassade. De ME voorkwam dat ze dicht bij de ambassade kwamen en voerde een charge uit. Daarbij werd activiste Greta Duisenberg geslagen. De meeste betogers zijn nu weg bij de ambassade en zijn naar het binnenhof gegaan. Een klein groepje staat nog bij de ambassade. De twee Nederlanders die meevoeren in het konvooi naar Gaza zijn ongedeerd. Ze zitten in een Israëlische gevangenis in Beersheva. Morgen krijgen ze bezoek van mensen van de Nederlandse ambassade. Een man van 50 uit Loenen is voor het neersteken van een buschauffeur veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Dat is veel minder dan de 8 jaar die de officier van justitie had geëist voor poging tot moord. Volgens de rechtbank was er geen sprake van voorbedachte raad. De twee Nederlanders die meevoeren in het konvooi naar Gaza zijn ongedeerd. Ze zitten in een Israëlische gevangenis in Beersheva. Morgen krijgen ze bezoek van mensen van de Nederlandse ambassade. Een man van 50 uit Loenen is voor het neersteken van een buschauffeur veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Dat is veel minder dan de 8 jaar die de officier van justitie had geëist voor poging tot moord. Volgens de rechtbank was er geen sprake van voorbedachte raden. De man viel in de bus twee meisjes lastig en toen de chauffeur de politie belde stapte de man op hem af en stak hem in zijn rug. De chauffeur is hersteld van zijn verwondingen. Nederland mag een Somalische terreurverdachte aan de Verenigde Staten uitleveren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. De man werd in november gearresteerd in een asielzoekerscentrum in Dronten. Volgens de Amerikanen is hij lid van een Somalische terreurgroep. Volgens de